De weersverwachting tot middernacht. Wolkenvelden en droog. In het zuiden vannacht en morgenochtend mogelijk vorst aan de grond en mistbanken. Overdag vooral in het zuiden periode met zon. Middagtemperatuur rond 10 graden. Tot zover dit ANP-bulletin en dan nog de verkeersinformatie. Dichte mist met een zicht tussen de 50 en 200 meter komt plaatselijk voor in Limburg. Einde van de verkeersinformatie. onder die zon. Poeh. Er is niet veel te eten meer aan boord, hè? Uh, wat scheepsbeschuit nog, ja, wat, bananen. bananen. En maar... water, nog voor, nog voor één dag misschien? Maar ja, we moeten sneller land, kameraad. We moeten wel eerst land komen, kameraad. Ja, maar volgens mij heb ik nog een vlindertje gezien. En die gaan volgens mij tot 20 mijl buiten de kust. Volgens mij moeten we toch niet echt ver van land zijn. Als het een vlindertje was natuurlijk. Oh, dat is een vlindertje en je bol van de warmte waarschijnlijk. Dat zou kunnen. Ja, een beetje wegdommelen is het beste. Verbruik je minder eten, minder drank. hey, lekker pittig. Radio Tanzania Dar es Salaam kwa mara nyingine tena waletea klabu haleo. Wil jij wat scheepsbeschuit? Ja. Is dat wel verstandig om dat nu al te nemen? Nou, delen we de een. Ja? Ja, dat kan wel. Oké. Okay. Meet in Soudaan. Emmanuel Zagallo. Haya, wanaosawazisha mitambo ya wana ndekule ni akina Komoro Abdallah, Ramadhani Omari Leke na Kondo Salum. hao wasikilizaji na sote tuliojumuika na hapa katika kipindi hiki cha Club Raha Leo ndio wanaokamilisha kundi zima la Wana International Orchestra Safari Sound wanaende kule eh, toka mjini Dar es Salaam. Hebu washangilieni kidogo. Baada ya kuwatambulisheni rasmi kwa Wana Ndekule Eh, sasa tuanze kusikiliza vitu walivyoandalia kwa siku ya leo. Kwa hiyo basi nikitizama, wako imara kabisa na zana zao, na wimbo huu wa kwanza ambao unajulikana kwa jina la Judi, kwenu wana Ndekule kama vile mlivyoweza kusikiliza eh, hicho ni kibao chetu cha kwanza kilichotufungulia eh, mpango wetu huu wa klabu raha leo. Je gaat je wel eens afvragen, van, is er in zo'n wereld waar zoveel mis is, is er nog wel plaats voor geluk? Geluk. Denk jij er wel eens over na? Hè? Nou, Tijdens die... het werk praten we daar niet zo over. Nee, dat is waar. Mm -hmm. Maar het staat hier toch een beetje ver van je af, vind ik. ik je bent toch heel ver van de bewoonde wereld af. En dan zijn geluk toch abstracte zaken. Ik bedoel, ben jij gelukkig zelf, nu? Op dit moment, ja, het eten dreigt op te raken, maar ik voel me niet slecht, toch? Eigenlijk doet het me wel goed, die rust. Dus de rest bestaat niet voor jou niet? Want als die rest wel zou bestaan, al die misère, dan zou jij je nu niet gelukkig voelen, denk ik. Mm, ja, dat komt omdat we er nou toch ver, van, ver vandaan zitten. Je hoort wat op de radio of zo, maar daar houdt het mee op. Staat toch ver van je af. Er zit een hele stuk zee tussen bovendien. Maar god, waar zijn we? Ja, in die oceaan, maar waar precies, dat zou ik... Nou ja, we weten evenveel, dus ik weet het niet. Je hebt ook nooit eh, echt fanatiek gezeild? Nee, nee, dat, dat konden mijn ouders niet betalen. Ja, nee. ik had er altijd een hekel aan vanwege het soort mensen dat het deed, maar... Ik heb er nou toch wel spijt van, anders konden we toch met dit bootje een beetje Beetje sturen misschien, er is wel wind. Ja, ik weet het niet. Ah. jongen, die hitte. op een programma's hè? Blauw. Even wat anders opzetten. Ja. Ah. Nee, veel is er niet. Zeg op de 49 meter band kijken. Ah, dat klinkt wel leuk. Hoe saai is, hè? Mhm. Ja, ruist een beetje. Oh nee, weer gekletst. Droogt die beschuitjes. We nog blikjes sardines eigenlijk. Mm, nog twee, dacht ik. Ik zal eens even kijken. Ja, nog twee. Nog twee. Nou, laten we even daarmee wachten dan maar. Is dat een schip daar? Nee. Nee. Ah. Hmm. Jaya dari kemasan Ultra Milk Buah Vita Teh Kotak atau dari produk Ultra Jaya lainnya, kirim ke PO Box 573 Bandung. Lihat persyaratan lengkap di iklan surat kabar selebaran atau di toko langganan Anda. Jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Kirimkan segera 6 logo Ultra Jaya. Ik heb eigenlijk toch wel zin in zo'n blikje sardines. Eigenlijk. We hebben toch nog maar uh, nou, 6, liter water. Dus. Openmaken die hap. Ja? Ja, maar dan bewaren we die ene toch nog wel eh, een paar uurtjes, hè? Ja, oké. Niet voor het donker is. Ik stel voor dat we even uh, actualiteiten, misschien kunnen we even een praatprogramma vinden. Want bedoel, ze moeten ons toch ooit toch vinden? Ja, we zijn er toch al. Hoe lang zijn we nou al zoek? Ik ben, besef van tijd ben ik ook helemaal kwijt. Ik heb geen idee meer. Wanneer hebben, zijn, die, zijn we die vissers nou tegengekomen? Die ons het water hebben gegeven. Dat is... Drie, vier en een half dag, zoiets. Nou, twee, twee weken dan denk ik. Maar laat ik even zoeken. Ah. Toen kwam hele truis kapot, zie je dat? Dat zou Loekie leuk vinden. Ja. Dat, krijgen. krijg je. Ja, sport, dat ligt mij toch niet, hoor. Ik ben nooit zo'n sportief type geweest. Nee, inderdaad. Anders had ik het op zijn boot nooit uitgehaald. Nous avons fin à l'oppression, à la ah, tricherie, au pillage, au mensonge, grâce à notre armée nationale. Il y a deux ans donc que nous sommes totalement libres. Oh nous sommes totalement libres. Niets anders Tadadada. Mooi. Hey. Is weinig hoor autoraces. Weer sport. Hallo William, nafurahi hey. tumekutana. Hallo John, ndio nawahi jiji saa Ah, daar is de laatste sigaret. Nu maar, hè? Dacht ik. Dat had wel even Overleggen overleg gekund dan, als je hem toch verstopt hebt. Nou ja, je vroeg wel zo'n tijd om. het op zelf ook... te. de Naro kunitema la Nopson. Nimeruka na kuparara. Ulichunguza uone kama ina alama ya material ya Raymond. Kila mara chunguza material, suruali au jacket, uone kama ina alama ya mdhamana bora wa Raymond, kwa sababu material za Raymond zipatikanazo sasa ni za hali ya juu. Usidanganyike, sisitiza Raymond. oh, kipo akina huruma kipo kipo kipo akina huruma kipo kipo ukitaka baya wa kipo Hamjambo Kenya, jiburudishe kimaajabu kwa kusugua meno na Aquafresh. Aquafresh mpya ni dawa ya kusugua meno zilizo mbili ndani ya moja, dawa ya meno nyeupe kwa kusugua meno yakawa masafi sana na dawa ya bluu kwa pumzi fresh zaidi. Watu wengi wameinunua na kuipenda. Nakupenda vile utakavyoisikia ilivyo fresh, na wewe utaipenda vile vile. fresh na kung'arisha meno, ipate Aqua Fresh yenye fresh. Aqua Fresh Popo Vodka, ni afadhali, kamata ndogo ndogo, chakua ndogo ndogo wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wamezaa watoto wamekufa. Shauri yako wewe kifo, kifo, kwa nini unatusumbua? Tumezaliwa shauri ya kuishi, ulimwengu bila watu si ulimwengu tena. Kifo wewe, kifo, kifo, kifo, hakina huruma tuna tunamtegemea, kifo memchukua baba yetu. Leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mahala pa kulala, wakati baba nikuwa yupo, wandugu walikuwa chungu tene. Leo baba yupo tena, wengine wanatusimanga, wengine wanatucheka. Shauri yako wewe, kifo we, kifo, kifo, kifo akina huruma. amekwenda kambo, nalikuwa na msubiri kwa hamu, amekwenda kuongeza masomo. Leo amerudi Tanzania, imefunga eh. pingo za maisha. Mtoto wa kwanza tumeza, mtoto wa pili angali tumboni, kifo amemchukua mke wangu. Nashindwa la kusema kifo eh. kifo kifo kifo eh, kifo, mimi sitaoa tena kifo mwanangu anabaki na nani? Kila siku anauliza mama yupo wapi, na shindo la kusema, machozi yananitoka. Shauri yako wewe, kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. kama mshehe amekwenda Nairobi kutafuta maisha ya baadaye. Baraka Mshehe alifahamika sana katika ulimwengu wa muziki, hata Ujerumani wanapika rekodi za Baraka Mshehe, hata Kinshasa Zaire Franco Tabule anajua Baraka Mshehe. Kifo kifo, kwa nini umetukatili? Ukisubiri arudi Tanzania eh, tuone sura ya mwisho, lakini kifo we, eh, kwa nini hauna huruma? Mwambie Tito kifo ni wa Mama kifo ni wa Anabari, kifo ni wa Luchiku, kifo ni wa Masia, kifo ni wa Chinyamachiaza, mlezi wa Makwize, wamekuja wote pamoja kutoka kwao. Kifo utaki watu wakipendana, umezoea kututenganisha. Kifo we kifo, kifo akina huruma what Kenya has done for you. Rather be disciplined enough to ask yourself what you have done or can do for your community. Kijk, als ik jou nou niet was tegengekomen op die sarkade cursus, hè, dan hadden we ook nooit samen op die boot gezeten. Dat is waar. Ja, dat is zo. Daar kan ik niks tegen brengen. Maar kan je dan dus spreken van toeval? Ik bedoel, is het toeval? Ja, het bestaat toeval. Misschien is het voorbestemd, maar om daar nou direct uit te concluderen dat er een god bestaat, dat gaat me toch wat ver. Of, of bedoel je dat niet? Nou ja, maar je kan ook niet zeggen dat hij er niet is, want dat weet je ook niet. Ja, maar dat kan ook, ook een kracht zijn. Hè? Nou ja, dat kan ook een, een kracht zijn. Dat heet dan God. Een, oorzaak. Ja, dat kun je God noemen, maar dat, ja, associeer ik toch met een oude man met een baard. Ja, ik weet niet. Kijk, ik ben nooit Grivalsok geweest hoor. Maar uh, ja, je kan toch niet zeggen dat het er niet is. Dat weet je gewoon niet. Ja, er zit wat in. Nou ja, goed. zou kunnen, maar ja, ideologisch zouden we dat eigenlijk niet hardop kunnen zeggen. Als rul dat zou horen, dan zou hij dat... Hè? Jawel, maar... Ik heb daar vaak over gesproken, maar... Je kent de jongens van het Grivalstok toch wel? Die christenen voor het socialisme? Ja, maar... Die zijn, toch... Ja, ze zijn toch een beetje wekenlui, hè? Eh, even eerlijk zijn. Jawel, maar ze horen toch bij de, hè, bij de Ze doen wel mee en ze bedoelen het goed, maar ze hebben toch niet die oprechte strijdersmentaliteit die je echt nodig hebt om dingen te veranderen, vind ik. Je kan ze nooit helemaal vertrouwen op het moment dat er echt actie moet komen. Precies, wankelmoedig dat is waar. En daarom? Maar ja, hè, voor jezelf. Ik bedoel, elke socialist heeft ook een privéleven, toch? Hè, wij nu hier, ik bedoel, we, we, mm, we zijn hier hè, onder elkaar. Ik bedoel, we hoeven toch geen scherm op te houden? Nee, nee, dat is ook nauwelijks mogelijk. Ben jij nog wel eens verliefd geweest de laatste tijd? Mm, nou, sinds ik hier op de boot zit, eigenlijk niet meer. <laughs> Zwijn. Welcome. Hello, everybody. This is your radio teacher again. Last week, we heard how Tatu, a young girl, could not continue with her school life because of unwanted pregnancy. She was sent away by her parents. She had nobody to help her look after the child. What did the unwanted pregnancy mean to Tatu's life? This meant that Tatu had to struggle to bring up a baby all by herself. Bringing up a baby is not easy. Tatu needed somebody to help her. Today, we are going to hear more about the problems Tatu is facing as a result of unwanted pregnancy. Let us now hear what another girl called Atieno had to say. I was a student teacher at a college. I was in my final year when I became pregnant. I was kicked out of college. My parents refused to keep me in their house. I gave birth at a friend's house. I will never forget that friend as long as I live. After a bit of struggle, I got a job in town and now I am able to look after my child. Atieno had a few misfortunes to begin with. She was kicked out of college and she was kicked out of her parents' home as well. She was lucky she had a sincere friend who was willing to help. I hope you will remember what we said about good friends. A good friend will help in time of need. But remember, not every girl would be as lucky as Atieno to have someone to help out when she has such a problem. Yet another girl called Halima had this to say. I have two children by the same man. He promised to marry me, but he has his own way of putting off the marriage. I think he does not want to share the responsibility of looking after these children. He does not help me in any way at all. I got tired of his promises when I learned the bitter truth about him. <laughs> he was a married man. A married man. I could not take the idea that I had been deceived by a man. I do not think I will ever trust a man again. Like so many other girls, Halima felt deceived by a man. Her trust in men was lost. Although all men are not bad, some girls have developed a feeling of mistrust and hatred towards men because of such bitter experiences like the one Halima had with a man. Like many other girls, she had to look after two children without help. Now let us see what we learn from what happened to Tatu. What happened to Tatu could happen to any other girl. One would think that after struggling to look after the first child all by herself, Tatu would not have fallen into the same trap of Nou, wel misschien, maar we kunnen er weinig met deze wijze lessen aan op het moment. Uh, ik heb er zin om even te zwemmen eigenlijk. Ja, verkoelt mensen. Ja, Goed idee. Ja, even. Nou, ik, spring weer met mijn side t-shirt. Dan <laughs> eh, was dat misschien een beetje uit. Dat zou Luke leuk vinden. Ik moet even mijn... Uh, de kleuren zijn trouwens uh, behoorlijk echt. Hè? Die zon eh, kunnen ze goed verdragen. Goed ontwerp ook. Ja, natuurlijk. Ik zoek even mijn duikbrilletje. Wacht even. Misschien koraal hier. an abortion Hoewel, removal of unwanted pregnancy Heb jij mijn duikbrilletje gezien? Het lag daar bij de are certain problems connected with Met het kastje daaronder niet? Here are some of the problems of abortion. One, some girls die ah, while trying to abort. Ja, Two, other girls have their internal organs in which the baby develops damaged. Such damage may make a girl unable to have a baby when she wants one. This is a painful feeling that you cannot get a baby because you once aborted a pregnancy. Dat is toch een bruisend gebruik van het radiomedium, hè, deze wijze lessen. What happened. Een soort propaganda. Three, het zal schoolradio zijn. people look down upon Wat abortion. was het nou? Welk land? A girl who is known to have carried out an abortion is looked down upon. And four, In our country, there is a law against abortion. Yeah, ik zet het even af hoor, dus wat je doet met... Eh, misschien een muziekje. Ilikuwa Alhamisi na bila shaka wengi wenu ambao waliwashuhudia hawa muziki wakisokota muziki katika jiji hili la Nairobi watakubaliana nami kwamba huu wimbo uliwavutia watu wengi sana. Ilikuwa Alhamisi. Nou, we zouden zwemmen. Ja. Eh, heb ik nou alles? Even kijken. Je houdt je shirt aan. Ik doe, ja, ik moet even nog wat uit mijn zak leggen. Ik doe hem even uit, anders verbrand ik zo. Kom, kom. Ja, wacht even. Alhamisi nilimona Arieta, Arieta wa mapenzi, ni siku gani tutaonana? Ilikuwa Alhamisi nilimona Arieta, Arieta wa mapenzi, ni siku gani tutaonana? Arieta wa mama, hata kwa miti tutapanda Arieta wa mama, hata ni mali nitatoa Arieta wa mama, hata kwa pori tutakwenda. Arieta wa mama, hata mapenzi na kupenda. Yeah. Tunyao Stadium for more report on football between Togo's Entente and Kenya's Gor Mahia. Thank you very much, studio. We are into the second half of the game, and uh, the ball is already started and on play now. Into the second half of the game, we are in the fourth minute of the second half of the of this game between Gor Mahia and the Tonto of Togo. Uh, both teams have come up refreshed, and Togolese have done one substitution. Gormaya, all players have turned up for the second half again. Nobody has been substituted yet, and we want to see how the game will progress in the second half. So, fall there in the midfield against Abbas Magongo, and it will be a kick in favor of Gormaya. Oh Magongo takes the ball to Charles Otieno. Otieno to. ja. Zitten er even af. Ja, hè? nou dat frist toch wel op. Het water is niet zo warm als Hey, volgens mij zie ik. Hey, is dat geen streepje aan de horizon daar? Of vergis ik mij? Hmm. Verdomd. Even naartoe koersen maar. Ja, kunnen die roeispanen misschien gebruiken om een beetje... Hm? Ja, dat zal wel moeten. Eh, hoe staat de stroom? Even kijken hoor. Ja. Dat wordt een aardige krachtsinspanning. Ja, hmm. het is land volgens mij. Ja, zeker. Is het eiland of loopt het door? is, dat is niet te zien. Het lijkt een, lijkt een eiland zo. Ja, we moeten erheen. ja, zo komt er dan toch een eind aan dit vredige bestaan op zee. Ik begon net te wennen. Ja, met water is bijna op. Oh. We nemen nog een slok en dan roeien. Ja? We drijven toch de goede kant op. Laten we nog even rustig wachten. Hmm. Loopt het vreemd, zeg? Niet te geloven, helemaal ja. duizelig. de hele tijd geen vaste grond meer onder de voeten gehad. Helemaal ontwend om te lopen. Au! Shit. Voorzichtig, eh, rare stekeltjes hier eh, groeien. Vreemde dingen. Ik vraag me af waar we hier zijn. Ja, ik ben benieuwd of het nou een eiland is of... Of vasteland kan ook. Eh, een soort kaap. Hoor je dat? Hoor je dat? geluid. Het komt, klinkt daar klinkt daar een beetje de kant van het strand. Zullen we even... Ja, shit, hé, misschien is het wel gevaarlijk. misschien even we blijven... Ja. Nou, kom. Laten we in ieder geval even de, bij de struiken. Ontzettend raar. Nou, veel is er niet, hè. jongen, jongen. Slechte ontvangst. Sorry. We zitten overal ver vandaan, lijkt het wel heel belangrijk gevonden. Hey. Hey. Hey, in, wat? in die kameraadschappelijke en opbouwende atmosfeer wisselen ouderen en aspirantleden hun ervaringen en enthousiasme uit voor hun bezigheden. Laten we Ook jeugden, de aanwezige arbeiders, boeren en ambtenaren het initiatief van de speciale commissie toe. Eenstemmig ondersteunde men de idee om te komen tot die uitgifte van nog een serie vredeszegels. De commissie zegt de namens de onderminister van Militaristische Aangelegenheden toe het onderwerp van de ronde postzegel niet bij voorbaat te verwerpen en in overweging te nemen. De voorzitter van de vereniging Dynamo Krasnodar, Ivrina Svenskova en een aspirantlid zeggen hierover het volgende. Коротко о материалах на тему культуры. Газета рассказывает... Ja, er worden veel brieven gepubliceerd, eh, ook eh, onder andere over de perestroika en glasnost zelf. En er staan ook brieven van de mensen die zeggen, nou, ik, ik eh, geloof dat er, eh, de veranderingen snel komen en dus eh, dat we snel eh, in een andere situatie zullen zijn. En er eh, worden ook brieven gepubliceerd van de mensen die zeggen, nou, ik geloof, eh, ik geloof er niet aan dat er iets veranderd kan worden zo. Dus een dus- grote dus van meningen. Pro en contra's. Ik geloof dat met deze politiek onder alle omstandigheden wel doorgegaan zal worden. deze politiek heeft enorm veel aanhang in de Sovjet-Unie. Er is geen, geen terugweg mogelijk. успешно обделывают дозволенными и недозволенными способами свои дела. Dit was het dan weer voor deze week, luisteraars. U luistert naar de Nederlandse uitzendingen van Radio Moskou. Voor wij vervolgen met de programma Facetten van Mensen, eerst een stukje muziek van de componist Grigori Korenno op die woorden van de dichter Nikolai Konarev en het lied heet De jeugd is één boom. strijdbare taal. Heerlijk. Maar, tja. Ja. Misschien dat we nu actualiteiten krijgen. Hè? Ja, ik vind wel lekker muziek. Ta ta ta ta. Doet me echt een Harm denken, als ik dit zo hoor. Ja, die speelt ook dat soort wijsjes vaak. Tia ta ta ta ta ta ta ta. Je hebt talent. Nog een sardientje? Ja. Jij speelde toch ook blokfluit? Ik jammer me er niet bij hebt. Blauwe maandag. Dat is nooit veel geworden. Ontvangst is niet dat. Hmm. Dat is op Nederland gericht. Oh ja, natuurlijk. Maar dat straalt ook aan de achterkant door, geloof Dat ik was gehoord. Het wordt steeds onrustiger, hè? Het lijkt wel of er storm is. Ja. Er zijn af en toe ook meeuwen. Heb je die meeuwen gezien dat straks? Dat zou betekenen dat het land in de buurt moest zijn. Maar eh, zie jij wel, zie ik wat. Heldere lucht, maar geen land. De jeugd is een boom. Nou, dat hoor je. Dat tot uit. Een heel bloeiende boom. Da da da. Een boom vol bloesems. Zou jij nou, dan zou ik voorbij die boom gaan. Echt. Facetten van mensen. Nee, ze beginnen weer. Deze week in onze serie Portretten van Helden van de Sovjet-Unie. Een portret van senior praporchik Valery Denisov. Hij werd meerdere malen levensgevaarlijk gewond in de grote patriotistische oorlog die woede van 1941 tot en met 1945. Thans is hij werkzaam op het trainingscentrum van de Rode Vlag Hogere Gecombineerde Tactiek- en Commandoschool. Hij kijkt naar zijn zenith precisiehorloge. Over enkele minuten zullen de nieuwe recruten aankomen. Dan verschijnt een glimlach op zijn gelaat en begint snel te lopen naar de ontspanningsruimte van de legerplaats. Daar kunnen soldaten van het Rode Leger tentoonstellingen, theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen bijwonen of hun lichaam en geest ontspannen tijdens recreatieve activiteiten. Ook is daar een gebedsruimte die op dit moment gerenoveerd wordt. Onlangs kwam een nieuwe volksdansgroep tot leven dankzij die inspirerende initiatief van Valery Denisov. Verder gaf hij de aanstoot tot het adopteren van een naburig weeshuis. Hij merkt zelf het volgende hierover op. Так лицемерие Запада оборачивается страданиями народных масс на юге Африки. Toen ik aan het hoofd stond van een delegatie van Sovjet-experts in Cuba, gaven vele mensen uitdrukking aan hun bewondering en oprechte dankbaarheid aan Sovjet-militairen als ware patriotten en internationalisten. Van alle vrijheidsminnende volkeren, zoals Fidel Castro onlangs hierover zei, bieden de Sovjet-soldaten een schitterende voorbeeld van onzelfzuchtige toewijding aan Lenins idealen van internationale vriend en broederschap. Западных покровителей успешно обделывают дозволенными и недозволенными способами свои дела. Dan opent Valery Denisov een deur. Daar staat zijn geliefde Natasha Shukina, met wie hij binnenkort op grootscheepswijs in de gruwelijkste bootje zal treden. Blij verraast pakt zij zijn hand. Haar gedachte dwaalt af naar hun eerste kennismaking. En spoedig zal zij de zware taak van officiersvrouw op haar schouders nemen. Zij zegt hierover de volgende zaken. о материалах на тему культуры. Газета рассказывает об экспозиции «Великий Октябрь» Ofschoon hun levens kunnen verschillen, hebben vrouwen van officieren één ding gemeen. allen zijn zij bereid die problemen en positieve kanten van het militaire leven met hun echtgenoot te delen. En gen bij te staan als trouwe helpster, liefhebbende moeder en goede huisvrouw. Dan betrekt haar gezicht machine met dat lawaai? Wat doet hij hier? Oh, dus, uh, eh, eh, dit zijn eh, geluiden die ik doe. Geluiden? Geluiden voor communicatie. Ja, maar waarom staat dat ding in het water? In de zee? is dus voor communicatie met walvissen. Walvissen? Ja. Dat geluid, dat, dat is een boodschap naar walvissen. Maar, maar wacht, wacht, wacht even. Ik ben die installatie aan het testen. Voor vanavond, ik heb weinig tijd nu. Ja, maar, ja, maar... u kunt dus toch vast even uitleggen wat, wat kunnen die praten dan? Die begrijpen deze geluiden, walvissen. Ja, want met walvissen kan je communiceren. Ze zijn ook nog wat terug dus. Ja, maar eh, ik doe het over een eh, computer. ik ga mijn eigen taal in de computer eh, veranderen. Maar wat, wat, zegt u dan? Wat, wat zeggen ze dan? Wat, heeft dat voor communicatie heeft u dan? Nou, ik heb de laatste 20 jaar werk ik met walvissen. En ik doe ben geïnteresseerd aan eh, bijvoorbeeld hun sociale structuur, hoe ze samenwerken, samenleven. En eh, bovendien denk ik zijn ze spiritueel veel meer ontwikkeld als mensen. Maar ik heb nu geen tijd. Hè. Ik moet nu eh, de installatie goed kijken dat ze goed werkt vanavond. Maar waarom vanavond? Wat gebeurt er dan vanavond? nee, nou, ik wil eh, vanavond communiceren en ik denk eh, eh, dat ik vanavond een, een heel belangrijke boodschap krijg. Belangrij belangrijke boodschap? Ja. Een van de oudste walvissen komt langs. En die, die gaat wat vertellen? Ja. Kunnen wij daar niet bij zijn? zou toch wel eens willen zien hoe zo'n ding werkt. Wij zijn lid van Greenpeace. Precies. Dus, eh, we, hè? Dat is we hebben altijd al een goede band met het walvissen gehad. Als jullie eh, rustig houden... Eh, ja, tuurlijk. Overigens, heeft ook tabak en zo. Ik heb al een paar dagen niks meer gerookt. We zijn hier net aankomen. Heb je sigaretten Nee, nee, heb ik niet. Nee. Nou ja, had ik had gekund. Hands up! and nobody move. Right. Hands up. And nobody move. And this one too. So where's it up? Yeah. Eh, ah, Labankasi. Amo Europe Fanda Buare. gouvernemental and deuxième amo de ka sisan laban ka si an b'o fɔ banda bɔre ye a ka deuxième fɔm kɔni walahi a nungala bi komi bila koronikɛ yan i mana mɛn ko filanan muso fɔlɔ kunnani ne muso min tere ma cɛɛ faga i cɛɛ muso wɛrɛ furu ka fara i kan ee eh, mara mu n'i ka kunnaniya dɔ ye muso kunna mana diya cɛɛ bɛ filanan furu nka n'i kunna goyara i kun tere b'i cɛɛ yɛrɛ faga fɔlɔ o miiri tɛ jigi fila furu la ee nka an bɛ kurani kan fɔlɔ laban ka si ala tɛ dɔn kaban laban ka si ala tɛ dɔn si ala bala dɔn kaban si diɲɛ ye baro sori. si dɛ fana laban si ala tɛ dɔn kaban. si ala tɛ dɔn kaban si diɲɛ ye baro sori ala si dɛ fana laban si ala tɛ kɛlɛ sabali baliya ma sabai furu la diɲɛ ye baro soriyala bolo kaside bade bɛ laban ka se ala bɛ lɔn furu ka di sabali baliya ma sabali ka sɔrɔ furuya ɲuman na fana ye laban ka side bade laban se ala bɛ lɔn kaban furu dara sabali jama kama sabali ka sɔrɔ ya furu baro la ala furu ka di sabali baliya ma ala k'i di sabali jugu ma miri. an ka miri wala laban ka di ala de dɔn kaban. diya ka di ɲɔgɔnna malo ma furu diya ka di ɲɔgɔnna malo ma kanu diya ka di ɲɔgɔnna malo ma badenya diya ka di ɲɔgɔnna malo ma teri adia kari nyona maloma ala kau kisi nyona bula mamia labanga sire la la la si ala la la kama mama ni nyonga kumateba ala kau kisi nyonga mugolo labanga sire ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka sabali k'i ka fura ye ɔhɔ sori ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka denkuraniko fana nɔgɔya an yɛrɛ ka n'o kin kan na ee mandale nuko sunogo dumana kale beta kera kamane sodu boye sira mbala bale banga si baba musa bale naidu musa manja boye sira bale banga si baba mana maloka kalore flana ye filanan ye lolo ye Ami kanu yɛrɛkɛ cogo ami kanu tagama cogo kama kanu sarati ka Malakariya dumuni banga kɔ don ala k'aw kisi ɲɔgɔn na malo ma fana. Laban ka minɛ fana laban ka di ala tɛ dɔ kama. I mɔgɔ ma ɲi ɲɔgɔn kuma tɛ ban i kana kɛlɛ ɲɔgɔn kuma labada. Laban ka minɛ Ah, we? We have got nothing to do with you, you know? We got nothing to do with you. Uh, All we want is that you understand us, come with us and your computer machine to the jazz. Wie zit erachter? De Japanners zitten ervoor. Nou, met die is Japanische er apparaat. Ja, die moeten er natuurlijk, dat zijn de grootste walvisvaarders die er nog zijn. Dus die gebruiken natuurlijk om, om die walvissen aan te lokken. Ja, die hebben deze baasjes betaald. Hey, Please, can, can you put the ropes a little bit looser because they're so tight? I mean, what, what we are not in a position to unleash you. We have to let it be the way it is until we get to where we are going. These jobs, they need you, and we need the jobs. Yen. You bastard. Okay, when you get there, you can tell them that. Where are we? Where are we here? Can you tell me? Uh, we are where we are. Why, why do you want to know where we are now? Because we don't know where yeah, we I are. Know, we know. We know where we are. But we don't. Can you, you, you can tell me the name of the island where we were before? No. Uh, island of nowhere. I'm not mean, island but, uh, of nowhere. but try to mean. But they can't use the machine anywhere. Uh, they can, yeah, you can tell them that. All we need is to get you there safely and your computer. But you think you are stubborn uh, You can go nowhere, but still is the law, and the law oh, have to be obeyed. So you have to be the way you are and we get the money for Which law? to them. What kind of law? And what are we going to do with the money? Law is the law. The law. Don't ask me who made the law. You don't ask us who made the law. The law is made by somebody else. Money, dollars, guilders, the law of the jungle. Naira. Yeah, you name it. We're going to use it in your mind? What's bugging you? of today. I don't know don't what's going to happen. Yeah, anything can happen. And also, I would like you to know that also these jobs, they know how yes, to make you talk, like even though you don't want to talk. You have to talk. dit, uh, oh, is de... Hé, uh-huh. hey, ze komen! Hey, mooi. Welke zender kwam nou het helders door? Waar zouden we nou het beste... We hebben ze ook verschillende krachtige zenders. Ja, precies. Dat zegt ook weer niks. Ja, maar dit klinkt wel lekker. Ja, ik loop ook het laatste, Het laatste sardientje. Ja, maar er zijn nog ook bananen? Wat zijn dat? Wat heb je achter je rug? Ja, inderdaad. Er zijn nog drie bananen, maar die wou ik eigenlijk voor later. Jouw kennende. <laughs> Krijg ik de schuld weer. Oh. Nou, je leert al wel kennen, hoor. Ja. Nou, we hebben nog maar twee keer ruzie gehad. Valt mee. Friday, yeah, you know what it means. Eh, maletin man mao ko. Eh, maletin man ማያውቀው ከልብ ውስጥ ገብቶ ካላስጨነቀው ከልብ ውስጥ ገብቶ ካላስጨነቀው ሁልጊዜ ከላይታችን የምባዝነው ሁልጊዜ ከላይታችን የምባዝነው የጎደለው ሞልቶ ይሆናል የጎደለው ሞልቶን ይሆናል ብዬ ነው ላላለልኝ ነገር አጉል ከመልፋቱ ላላለልኝ ነገር አጉል ከመልፋቱ ይሻለኝ ይሆናል አንገቴን መጥፋቱ ይሻለኝ ይሆናል አንገቴን መጥፋቱ ማምራኝ ነበረን እንደመናፈቅ የማምራኝ ነበረን እንደመናፈቅ ፍቅር የማይገባት መሆኗን ሳላውቅ ፍቅር የማይገባት መሆኗን ሳላውቅ በተልባ የበላሁ ጮማ የተመኘው በተልባ የበላሁ ቅቤ የተመኘው በሽታ ሆንሽብኝ ጤናም አላገኘው በሽታ ሆንሽብኝ ጤናም አላገኘው ስትበይማ ቢው ስተጫ በንዲው ስበይማ ቢው ስጠጋ ተዚሁ ልቤ ከአንቺ ጋር ነው እንዳታስርቢው ልቤ ከአንቺ ጋር ነው እንዳታስርቢው ልቤ ከአንቺ ጋር ነው እንዳታስርቢው ነይ ነይ ጎፈሬ ነይ ነይ የብረት አልጋ ማረግ ያስፈልጋል የሰው ሆንሽና ለሌት ያስፈልጋል የሰው ሆንሽና ምን ይደረጋል ቴለሆን ገሰሳ مات يوسف الخال صاحب الآراء الجريئة رحل يوسف الخال صاحب القرارات التي تصنع الأدباء والفنانين يقول يوسف الخال تراث الأمة هو التراث الحي الذي نعيشه في الزمن الحاضر لا الذي عشناه في الزمن الماضي وهو جزء من تراث الإنسان وما هو بمنفصل عنه وقيمة كل تراث تستمد من مدى تفاعله مع الحضارة وكل انعزال هو جمود وموت يتحدث يوسف الخال عن الحرية فيقول الحرية أقدس الأشياء بها يوجد كل شيء ومن دونها لا يوجد أي شيء حقيقة أن الإنسان خير ما في الوجود والحقيقة ينبغي أن يوضع الإنسان فوق أي شيء يوسف الخال هو صاحب مجلة الشعر ومجلة الشعر كانت صالونا أدبيا وقاعة عرض فني كان الخال الشاعر يرعى الفنان التشكيلي والفنان القاص والروائي والمسرحي وكاتب المقالة النقدية قولي مالي يا هاي ma ogtiin inaan midib ku baabi'inay haysa moodee muran badan ka keena ma ogtiin bilaash inuu u maamuloye bartiisa moodee murun badan ka keena وأبكي بلا عشق أمام diida maogtiin inaan lagu badbaadayne kii bareeru sheegte inuu bixiyo diida yookiin inaan lagu badbaadayne inaan baadil soo xoonayne تتناقل قصيدة الشعر لمحمد أحمد علي الحبيب خفف خطاك أنا يا محل طولت مشتاق للغيوم زمان غدر جفنه علم الغدر ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل الحب والشباب حول الزهر والندى حلم اللهو ها ها ها ها من يد الرضا دفعت الفنون كيف يشاء bois Samedi soir, attends-moi la maison, fais ta toilette, mets la robe que tu préfères. Mais n'oublie pas, non n'oublie pas tes jolis bijoux, et ce parfum qui va toujours en Révolution congolaise. Madame, mademoiselle, messieurs, pour votre plaisir. Samedi soir. Samedi soir, samedi soir, ambiance danser, cadencée. Eh bien, ça cadence, c'est l'ambiance. Samedi soir, samedi soir, ambiance danser, cadencée. Samedi soir, samedi soir, ambiance danser, cadencée. samedi soir, samedi soir, ambiance et danser, cadencer. Samedi soir, samedi soir, ambiance danser, cadencer. Samedi soir, samedi soir, ambiance danser, samedi soir, ambiance et condensée, c'est la conflagration intercontinentale sur la voie de la révolution samedi soir, samedi soir, ambiance danser, que danser. balancé et rebalancé exactement 23h30 minutes. Bonsoir Clopers. Et avec vous, voyons les dernières informations. Haha, even rust hoor, ik zet hem even uit. Jongen, jongen, het me... was toch een lekker muziek, hè? Jawel, maar een beetje pijn in mijn kop en zo. Ja, moet je niet zo lang in de zon gaan Ja, ja. ja, ja maar jij even... Bij dan? Ja. ja. precies. Volgens mij heb ik nog een aspirintje. Moet je even oh, eh, dat, erachter kijken. Dat zou een oplossing zijn. Zal ik even kijken? Ja, graag. In Amsterdam daar was altijd die... Latief was dat. Wat? Wie? Latief. En die, eh, die, die, kon oh, die, mij, die kon mij masseren en zo. Ik, had wel eens, dan kwam je in tegen en dan barstte de pijn in de kop. Dan masseerde hij op zo'n eh, speciale manier en dan eh, vats, weg die hoofdpijn. Maar heb je, heb je nou- dan? Heb je aspirintje? Ja, hier ligt hij. Ah. Ja, niks vanaf mijn jeugd. Vanaf mijn jeugd. Ik heb, ja, er is nog wel weinig water mee. Kauwen me anders. Hm. Oh, je wel wat. Jak. Want lekker is anders. Maar dat heb je sinds de jeugd al? ja, eh, wat, spanningen, spanningen. Ja, ach, krijg je. Je had een beetje moeilijke jeugd, toch? Ja, ja. Maar goed, is toch aardig nog terechtgekomen. Hey. Niet, niet al te veel meer van te merken, hoop ik. Eh, luister even, ik heb, eh, hier is het lege sardienblikje. Ik heb al die bladen op mijn rug en mijn verbrand. Kan je misschien even met die olie nog even mijn rug insmeren? Sardineolie, ja. Ja? Mm, dat gaat lekker geuren. Goed. Ja. Zo? Ja, links vooral even. Mm. Nou, je denkt, ik weet niet of dat echt helpt hoor. Ja, dat voelt wel lekker. Hm. Tja. Tjonge, jongen, jongen, jongen. Ja, dat was genoeg. Ik hoop dat dat als snel gaat werken. Ik denk dat ik even een klein dutje ga doen. Ja, ik wil zo even ehm, Radio Nederland. Ehm, mm, oh shit, maar wel zacht dan. Hè? Ja, maar er komt nieuws. Ja, nou, doe hem dan een beetje zacht, dan eh, hoef ik het niet te horen. Ja, wat is de radio eigenlijk? Die, mm, die, Heb jij het op? Die, hier zo. Toch? Ja. Of ik heb zijn batterijen goed zitten, zijn bellen op volgens mij. Oh, nou. Hey, het komt er nu niet slecht uit. Waar ligt het laatste sigaretje eigenlijk? Dat is ook nog wat van die droge Soedanese tabak. In dat zakje. En met Hartelijk welkom, luisteraars. Hey. U heeft weer op tijd afgestemd op Radio Nederland oh, Ik Kan iets zachter? Als altijd om deze tijd onze middaguitzendingen voor het gebied rond de Indische Oceaan. U kunt ons elke dag om deze tijd ontvangen op de volgende frequenties. Zet alsjeblieft 6020 kHz op de 49 meter band. 9.715 kilohertz op de 31 meter band. 11.740 kilohertz op de 25 meter band. 15.560 kilohertz hmm. op de 19 meter band. Ik nog steeds hoor. En wegens onderhoudswerkzaamheden tijdelijk ook op de 21.480 kilohertz op de 13 meter band. Mijn naam is Jeannette Kastelein. En luisteraars, om deze tijd van het jaar? Nou, dan weet u het wel. Het regent hier al tijden. En ook vandaag heeft het de hele tijd gegoten hier in Hilversum. Maar gelukkig is het hier in de studio, zoals altijd, behagelijk warm. Straks het buitenlandcommentaar, Paspartout, een serie tijdloze portretten van andere Nederlanders. En aan het eind van onze uitzending, vrije tijd, blije tijd. Tijd voor de sportredactie. Maar voor die tijd nu, het nieuws. 4 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. In Spanje hebben bijna alle politieke partijen hun handtekening gezet onder een pact dat het terrorisme in Baskenland moet bestrijden. De samenwerking tussen de partijen kwam tot stand na tien weken debatteren in het nationale parlement. Het pact houdt onder meer in dat de partijen het gebruik van geweld voor politieke doeleinden veroordelen, een veto uitspreken op onderhandelingen met de Baskische afscheidingsbeweging ETA en steun toezeggen aan die Baskische partijen die een politieke oplossing zoeken voor het conflict over de onafhankelijkheid van Baskenland. De politieke partijen in Spanje besloten tot een gezamenlijke stellingname na een aanslag van de ETA in Barcelona in juni. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. De weersverwachting tot middernacht, wolkenvelden en droog. In het zuiden in de ochtend mogelijk vorst aan de grond en mistbanken. Vooral in het zuiden periode met zon. Middagtemperatuur rond 10 graden. Tot zover dit ANP-bulletin en dan de verkeersinformatie. Dichte mist met een zicht tussen 50 en 200 meter komt plaatselijk voor in Limburg. Einde van deze verkeersinformatie. Dankjewel, Donald. En dan is het nu hoog tijd voor het buitenlandcommentaar. Ditmaal geschreven door onze buitenlandredacteur Frits Dekker en in de studio aan u voorgelezen door Riemko Krijten. De nu zeven jaar voortdurende golfoorlog tussen de antipoden Irak en Iran, overigens een goedemiddag, dames en heren, lijkt voorlopig nog niet aan vernietigingskracht te hebben ingeboet. U zult het met me eens zijn, luisteraars, dat de door Irak uitgelokte internationalisering van dit door haar begonnen conflict een gevaarlijke stap is in de richting van een gewapende confrontatie tussen de beide supermachten. Ook zal de recente en iwat onfortuinlijke dood van drie Nederlandse mariniers aan boord van een van haar majesteits mijnjagers in de Golf van Oman zeker niet tot vermindering van de spanning hebben bijgedragen. Een Amerikaans congreslid vertrouwde mij onlangs in de wandelgangen toe dat volgens doorgaans zeer betrouwbare bronnen het repressieve bewind van dictator Saddam Hussein ernstig wankelt ten gevolge van toenemende binnenlands verzet en de groeiende militaire druk van Iraanse zijde. U zult mij niet tegenspreken als ik constateer dat de hets in de westerse media eerder het nationaal bewustzijn van de Iraanse bevolking heeft versterkt dan dat de misleidende kritiek het Iraanse bewind tot een koersverandering heeft verleid. Mij en hopelijk ook u valt meer en meer de kwalijke rol op van het Witte Huis, dat, gedirigeerd door ex-acteur Reagan, op jacht naar binnenlandse succesjes om het ernstig aangetaste imago van de bejaarde president als Lamme Eend te niet te doen, steeds vaker naar steeds agressievere middelen grijpt om onder het mom van vergelding haar dominantie in het betrokken gebied veilig te stellen. Die Frits Dekker, die kende jij toch? Ideologisch denkend mens. Die heeft toch bij jou op school gezeten? Ja, dat klopt. was toen uh, niet ja, bij de schoolkrant schreef altijd vrije eh, botte artikeltjes. van het Iraanse volk. Ja, dit klinkt dit toch klinkt wel, goed. Ja. Ik zal je één voorbeeld aan de hand doen. Als de Iraanse massa's massaal de binnendringende Irakese agressors pogen te verjagen, leest men hiervan fanatisme. Deze kwalificatie blijft echter achterwege als de halve Britse natie juichend een armade uitzwaait die een pinguïnkolonie 20.000 kilometer verderop moet heroveren. Vreemd, vindt u niet? Dit was het Buitenland Commentaar. Bedacht door Frits Dekker en gelezen door Riemko Krijten. Nog even tijd voor een muziekje uit ons koninkrijk. King Bobo uit Sint Maarten met de song Het is spannend en levensgezond. Hoi mensen van Nederland, zeg mij eens eens goed Wij hebben hier een lied om te dansen en die is spannend, het is spannend, het is spannend. Leuk liedje trouwens, te gek. Heeft een beetje Ronnie Tober erg, weet je niet? Twee Ja, ik vind het wel swingen. Ja. Tjonge, jongen. Dat dat ook uit Nederland komt. Ja, die van Nederland. Tjie. Swingende die tactiek ik heb het wel eens eerder gehoord. Als vriendje werkt wel hè? Ja, ik voel me weer een stuk vetter. Dat komt ook door die muziek. Het is medicijn. Hé, hey, maar waar heb je dat laatste sigaretje nou? Volgens mij, want het lag er nog. Dat nou, kan niet zomaar Laten we daarmee wachten tot bij het, ja, maar is het laatste blikje sardientjes. Ja, maar je hebt het verstopt dus. Ja, dat lijkt me wel het beste. Niet te ik geloven zeg, verstopt is een sigarette voor mij. Ja, voor je eigen best hoor. Na de muziek is het tijd voor ons programma Paspartout. Tijdloze portretten van andere Nederlanders. Maar ben ik dat ze hier laatst komen wonen? En nou heb ik ook een beneden. Op de begane grond heb ik één kamer. En die heb ik dus nou, daar heb ik een soort van uh, liefdesnestje van gemaakt. En het leuke is al raam, dat zit zo dat je echt van de straat af goed kunt kijken. En dat is voor mij is dat belangrijk, want ik, eh, nou, daar, ik heb dus een, eh, een rubberpartner of een plastic partner. Ik weet niet hoe al die stoffen zijn, maar nou, ze ziet er leuk uit. Ik heb er geen naam gegeven, want ik weet zelf natuurlijk donders goed dat het een pop is. Maar voor mij zit de kek er dus in om lekker met haar bezig te zijn en dat de mensen kunnen kijken. Ik heb daartoe een paar spotjes ingebouwd in het plafond, zodat de mensen echt in de sponden kunnen kijken vanaf de straat. En daar zit voor mij de kijk. En als ik dan zie dat er zo drie, vier mensen verholen achter de gordijntje staan te kijken, een gedeelte is dus heel geopend. Nou, dat, geeft mij een rilling en een, en een bevrediging. Dat, daar kan niks tegenop. Dat is toch schitterend. Dat is ook een soort van performance. En voor mij zit die uitdaging erin, dat is van buitenaf gezien. Dat is voor, voor de mensen die dan geboeid, toch wel gefascineerd staan te kijken. Dat het voor die de indruk maakt alsof ik met een echte vrouw bezig ben. Nou, ik, dat geeft me echt, als er geen mensen zijn, dan, ja, dan is het toch niet prettig werken. Maar als ik zo bezig ben en ik zie dat er belangstelling is voor mijn performance, nou, dan, dan kan ik uren doorgaan. Daar komt geen eind aan. Dat is iedere keer weer een kick. Radio Nederland, Wereldomroep, tijd voor sport. sport op de Wereldomroep. Deze week Jacques Chapelle met wielennieuws van de Nederlandse klassieker, de Ronde van Boekelo. Verder met de nieuwe plannen van dames korfbalcoach Evert Nienhuis. En tot slot een item over surfdiving, een nieuwe sport in Nederland. Het was weer een merkwaardige etappe vandaag. De tweede dag van de klassieker van Boekelo. Het begon allemaal zo voorspoedig. 12 kilometer. Maakte Chippe Vermeulen, knecht van de Kanukenploeg, zich los van het peloton... met een maximale voorsprong van 3 minuten 28. Toen gebeurde de eerste ramp, die in vele opzichten deed denken... aan het gebeurde bij Schijndel in 1962. In de Dubstraat van Beckham sloeg debutant Tony Arendt linksaf het braderieterrein op... en trof daarvoor zijn wiel een bejaarde voetgangster. Het hele peloton joeg verder, hoor. Op weg van Hengeveld naar Buurse Zand waren alle ontsnapten weer ingehaald. Maar bij de spoorwegovergang vond de tweede catastrofe plaats. Volgens KWU-official Ruud Bosgaard passeerde tegen alle met de NS gemaakte afspraken in... om 12 minuten voor 3 de goederentrein Enschede-Haaksbergen. Juist op het moment dat het voltallig peloton aan kwam reizen. Op vier uur na werden de renners tot stoppen gedwongen. En bij het gedrang voor de spoorbomen, er was ook nog een volpartij, vielen tientallen gewonden, waarvan de meeste gelukkig licht. Twaalf renners werden voor korte tijd opgenomen in het Twents Regionaal Medisch Centrum Tenschede.